De beving van vannacht had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van de stad Wan. In de regio leven nog altijd duizenden mensen op straat na de recente aardbevingen. Daarbij vielen ruim 600 doden. In Wit-Rusland is de doodstraf geëist tegen de twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag op de metro in Minsk. Dat was in afgelopen april. Bij die bomaanslag vielen 15 doden en raakten honderden mensen gewond. Volgens de aanklagers hadden de twee geen politieke of religieuze motieven, maar werden ze gedreven door haat tegen de mensheid. Ze zouden ook in 2005 en 2008 al bomaanslagen hebben gepleegd, waarbij geen slachtoffers vielen. De aanklagers eisen de doodstraf omdat de mannen extreem gevaarlijk zouden zijn voor de samenleving. Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf nog wordt voltrokken. Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat bekijken of de nieuwe zorgwet van president Obama in strijd is met de grondwet. Centraal staat de vraag of de overheid iemand mag verplichten om een zorgverzekering af te sluiten zoals Obama wil. Verschillende staten zijn tegen, net als de republikeinen in het parlement. Ze zeggen dat de wet in strijd is met het individuele recht op vrijheid. Rechtbanken hebben verschillend geoordeeld over de nieuwe wet. Het Hoge Rechtshof komt waarschijnlijk volgende zomer met een oordeel... een paar maanden voor de presidentsverkiezingen. Verwacht wordt dat de kwestie een belangrijke rol gaat spelen in de campagnes. Het weer veel mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen min 2 graden in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland. De mist blijft lang hangen, maar in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn en dan wordt het ongeveer 7 graden.